Renate Kok met het NOS Journaal. In het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal van Siebert van Linden... is een notitieboek zoek geraakt met daarin aantekeningen van een van de onderzoekers. Dat meldt demissionair staatssecretaris Blokhuis aan de Tweede Kamer. Het boek zou in handen zijn van een anoniem persoon. Volgens Blokhuis is er sprake van een datalek... dat gemeld is bij de autoriteit persoonsgegevens. Booking.com is in 2016 gehackt. Volgens NRC wist een Amerikaanse hacker de systemen van de hotelsite toen binnen te dringen. En daarbij zouden gegevens van duizenden reserveringen in het Midden-Oosten zijn buitgemaakt. Gedupeerde klanten en ook de autoriteit persoonsgegevens werden niet op de hoogte gesteld, schrijft NRC. De hacker zou nauwe banden hebben gehad met de Amerikaanse inlichtingendiensten. Booking zegt in reactie dat het niet verplicht was om het datalek te melden. Een man die betrokken was bij de bestorming van het kapitool... en daarbij ook een agent aanviel... heeft ruim drie jaar celstraf gekregen. De sportschoolhouder uit New Jersey is de, eerste, is de eerste die veroordeeld werd... voor de mishandeling van een agent... tijdens de rellen begin dit jaar bij het Amerikaanse parlementsgebouw. Een politieman overleefde het niet. 140 andere agenten raakten gewond. Ook vier relschoppers kwamen om het leven. Rechten was vorig jaar de populairste studiekeuze onder eerstejaarsstudenten. Ruim 6400 nieuwe studenten melden zich toen aan een groei van 17 ten opzichte van het jaar daarvoor. Sociologie en sociale studies stegen van alle studies het meest. Die studies trokken vorig jaar 43 meer studenten dan in 2019. Blijkt uit de keuzegids universiteiten die later vandaag wordt gepresenteerd. De onderzoekers denken dat maatschappelijk engagement een oorzaak kan zijn voor die groeiende populariteit van sociologie.